sprak van het kabinet Samsom 1 en noemde VVD-leider Rutte de... SP-voorman Roemer had het over een ongelofelijke draai van de PvdA. Onder meer SP, CDA en D66 willen weten of VVD en PvdA nog meer gaan veranderen in de begroting voor volgend jaar. Voor de binnenschat van Winschoten is een noodverordening afgekondigd. De maatregel gaat om 6 uur vanavond in en blijft 4 weken van kracht. De burgemeester hoopt zo een eind te maken aan de reeks branden in de stad. Afgelopen nacht stonden twee leegstaande panden in Winschoten in brand. Het was de 16e brand in korte tijd. Met de noodverordening kan de politie mensen preventief fouilleren. Daarnaast komt er cameratoezicht, zijn er extra politiemensen op straat en gaan burgers ook zelf patrouilleren. De uitstoot van de chemische fabriek van Dupont de Nemours in Dordrecht is niet schadelijk voor de volksgezondheid. Het chemiebedrijf heeft de productielijnen vannacht weer opgestart. Vorige maand werd bekend dat DuPont al bijna 20 jaar te veel hexafluorpropeen uitstoot. Onderzoekers hebben nu geconcludeerd dat er geen verhoogd gezondheidsrisico is voor de omwonenden. De verhoging van de assurantiebelasting volgend jaar hoeft een huishouden niet zo'n 100 euro per jaar extra te gaan kosten, zoals gisteren werd aangekondigd. Dat zegt de verzekeringssite independent.nl. De site raadt mensen aan om verzekeringen met een maandbetaling in december op te zeggen en een nieuwe verzekering af te sluiten op basis van jaarbetaling. Dan betalen mensen in één keer voor het hele jaar premie en omdat ze dat in december al doen geldt nog het lage tarief. Het weer. Af en toe zon, ook kans op een enkele bui. Morgen veel regen en wind ongeveer 15 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 3 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad 4 kilometer voor knooppunt Koenplein. En tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park 3 kilometer. A13 richting Rotterdam bij de afwitberg Roodreis 4 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 6. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en Randweg Dordrecht 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer. En verderop 3 kilometer bij Moordrecht. En richting Hoek van Holland staat 3 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Utrecht-Veemarkt en Beeldhoven 3 kilometer. En richting Breda, daar staat tussen Noordloos en de brug 6 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht 4 kilometer. En op de N3 Papendrecht richting Dordrecht. Daar staat voor de aansluiting met de A16 3 kilometer.